Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam... is afgelopen avond de ME ingezet. De zoektocht naar nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden... werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Het gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten... en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten. De sloop van het pand gaat vannacht door... Afgelopen dag werd er ook al een lichaam onder het puin vandaan gehaald... door familieleden, begeleid door agenten. Vorig jaar kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 38.000 mensen kwamen vorig jaar aan in Nederland. Dat zijn er 2.500 meer dan het jaar daarvoor. Syriërs vormden de grootste groep. Ook kwamen er veel asielzoekers uit Turkije, Jemen en Eritrea. Van alle asielzoekers was driekwart man. Sociale media platforms geven veel meer om winst dan om de veiligheid van kinderen. Dat zei de Amerikaanse politici tijdens een verhoor van de directeuren van Meta, TikTok, X en Discord. Ze verwezen naar onderzoeken waarin een directe link gelegd wordt... tussen een verslechterd mentaal welzijn onder kinderen en gebruik van sociale media. Techbedrijven zeggen juist dat ze al heel veel doen om hun platformen veiliger te maken voor kinderen. Meta is door tientallen staten in de VS aangeklaagd. Volgens de aanklachten zijn Facebook en Instagram bewust ontworpen om zo verslavend mogelijk te zijn voor kinderen. De Franse politie heeft in de buurt van Parijs 91 demonstranten opgepakt... die meededen aan de boerenprotesten. De betogers waren een belangrijke groothandelsmarkt ten zuiden van Parijs binnengedrongen.